5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Den Haag heeft per ongeluk een totaalbedrag van 2,5 miljoen euro overgemaakt... aan mensen die meededen aan een arbeidsproject. Deelnemers hadden recht op een premie van de gemeente... maar dat bedrag werd 100 maal zo hoog uitgekeerd, schrijft de Telegraaf. Zo'n 70 Hagenaars kregen tussen de 30.000 en 150.000 euro op hun rekening gestort. Ze deden mee aan een project omdat ze werkloos zijn... Het zou de gemeente nog niet zijn gelukt om al het geld terug te krijgen. De Verenigde Staten gaan de Iraanse revolutionaire garde als terroristische organisatie bestempelen. Dat melden persbureau Reuters en de Wall Street Journal. Het besluit zal al snel bekend worden gemaakt. De revolutionaire garde is het militaire elitekorps van Iran... en valt rechtstreeks onder de geestelijke leider Ayatollah Khamenei. Het zou voor het eerst zijn dat de VS een buitenlands leger... een terroristische organisatie noemt. In Syrië is een Italiaanse zakenman vrijgelaten die drie jaar geleden werd ontvoerd. De Italiaanse premier Conte zegt dat hij in goede gezondheid is en snel terugkeert naar Italië. De Italiaan werd in 2016 door gewapende mannen ontvoerd in het Turk-Syrische grensgebied. Volgens de Italiaanse premier is de man vrijgelaten na complex inlichtingenwerk. Details over de onderhandelingen en over wie de gijzelnemers waren zijn niet bekendgemaakt. De dierenambulance in Harderwijk heeft twee agressieve ganzen de stad uitgezet. Ze leefden in een vijver en daar vielen ze geregeld voor bijgangers aan. Ook pikten ze eendenjongen dood. Na klachten van buurtbewoners zijn de twee ganzen gevangen genomen... en losgelaten in een natuurgebied bij Zeewolde. Het weer eerst bewolkt, maar in de loop van de dag breekt vanuit het oosten de zon door.